en nos Er is geen sprake van dat ook in andere landen dan Cyprus... een heffing zal worden ingevoerd op spaargeld. Dat heeft minister Dijsselbloem gezegd in de Tweede Kamer. Op Cyprus is de situatie volgens hem zo precair... dat een heffing onvermijdelijk is. De SP wilde dat de minister zou uitsluiten... dat de heffing ook in andere landen zou worden ingevoerd... maar Dijsselbloem nam dat woord niet in de mond. Volgens de SP loopt, loopt hij daarmee het risico op een bankrun... waarbij spaarders massaal hun geld van de bank halen. Dijsselbloem vindt de situatie op Cyprus niet te vergelijken met die in andere Europese landen. Het bezoek van de Turkse premier Erdogan aan Nederland is belangrijk in de zaak Yunus, vindt minister Ascher. Hij denkt dat Erdogan na zijn gesprek met premier Rutte volledig overtuigd zal zijn van de zorgvuldige manier waarop in Nederland wordt omgegaan met de pleegzorg. Ascher kwam in het vragenvuur hard in botsing met de PVV. Kamerlid Fritsma wil dat het kabinet het bezoek van Erdogan afzegt... omdat Turkije zich bemoeit met de opvang van het jongetje Yunus door een lesbisch stel. Veertsma noemde de uitleg die Rutte aan Erdogan wil geven een capitulatie voor bemoeizucht. Op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een milde variant. 24.000 kippen op het bedrijf worden uit voorzorg geruimd. Rond het bedrijf in Zeewolde geldt een vervoersverbod. In Marseille heeft een gewapende man een tandarts doodgeschoten... en een aantal patiënten enige tijd gegijzeld gehouden. De 70-jarige aanvaller schoot de tandarts neer... en hield de aanwezige patiënten onder schot. Toen de politie kwam ontstond een vuurgewicht, waarbij de gijzelnemer is gedood. Zijn motief is onduidelijk. Er komen nieuwe testen om te bepalen hoe zuinig auto's zijn. De laatste maanden was er ophef ontstaan over de testen, bleken niet altijd even betrouwbaar. Auto's verbruikten bijvoorbeeld ruim 35% meer brandstof dan fabrikanten in de brochures beloven. Het Europees parlement heeft nu nieuwe regels opgesteld. Het weer af en toe zon, maar in het midden en zuiden ook geregeld een bui. Temperatuur 3 graden in het noorden en een graad of 7 in het zuiden. Morgen bewolkt een kans op winterse neerslag. Dit, was... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Diemen... staat 5 kilometer file door een kapotte auto op de rechterrijstrook. Tot zover de verkeersinformatie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 vibration. With vibration. Music arms the food of love. Songs to really make you rub and scrub. Sang badang badang biddly bang biddly bang. Bang biddly biddly biddly biddly biddly biddly bang. I said. Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It's a go bun. Give me the music, make me jump and fly. It's a go done.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 Chip on the left hand side, it a go bun. Give me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 dutty fanno le left Posti side. fanno le dutty pan the 打工。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 tell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 suffering and grief. Fear today, forgot tomorrow. Ooh, here, besides the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. start from I try and impart my wisdom A combination of truth and fear That's the way it's always been My father and his before him At times we hurt the ones we love so dear I'll be with you be waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home. Get you through the night. Get you through the night. It'll all my job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again I'll be with for you on the other side, on the other side.